Renske van der Zalm met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft vlakbij de grens met Polen een transportbusje met migranten aangehouden. Het busje was kort daarvoor vanuit Polen de grens overgestoken. In het busje zaten 31 mensen op de laadvloer, 19 mannen, 2 vrouwen en 10 kinderen. Een deel van hen was er slecht aan toe. Ze hebben allemaal de Iraakse nationaliteit. De bestuurder was een 34-jarige Pol. Hij is aangehouden, vermoedelijk voor mensensmokkel. De migranten zijn naar een aanmeldcentrum gebracht. Twee Amerikaanse televisieseries stoppen met het gebruik van losse vlodders bij schietscènes... en maken voortaan alleen nog gebruik van digitale effecten. Het gaat om de series The Rookie en The Boys. Aanleiding is de dood van cameravrouw Halina Hutchins op een filmset. Zij werd op de set van de western Rust dodelijk geraakt door een kogel... uit een wapen dat acteur Alec Baldwin afvuurde. Wat er precies misging is nog niet duidelijk. In de Tweede Kamer wordt ontstemd gereageerd op het nieuws uit Turkije... dat ambassadeurs, onder wie de Nederlandse, Turkije moeten verlaten. De ambassadeurs riepen Turkije op om Osman Kavala vrij te laten. Die filantroop wordt ervan beschuldigd demonstraties te hebben gefinancierd... en betrokken te zijn bij een mislukte koepoging, wat hij zelf ontkent... Volgens VVD-Kamerlid Brekelmans laat dictator Erdogan weer eens zijn ware gezicht zien. En volgens PvdA-Kamerlid Piri ligt Erdogan op ramkoers. D66er Sjoerdsma noemt het de wereld op zijn kop. in de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn vanmiddag 100.000 aanhangers van premier Orbán de straat op gegaan. Hongarije herdacht vandaag de opstand tegen de Sovjet-Unie 65 jaar geleden. Maar het ging de demonstranten ook om de verkiezingen in komend voorjaar. Ze hopen dat premier Orbán wordt herkozen en vinden dat Brussel zich te veel bemoeit met Hongarije. Het weer. Vanavond en vannacht koelt het sterk af. De minima liggen tussen de 1 en 6 graden. Morgenochtend begint lokaal met wat mist of nevel...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 Is it real? The Big Bang may be a million years away. Oh. But I can't figure out a better time to say house, DJs, and more. Nightwalk's main stage. Ladies and gentlemen, party people in the place to be.